Daarnaast komt er nog dit jaar een wetsvoorstel voor hervorming van het kiesstelsel... die voor een eerlijker zetelverdeling in het lagerhuis moet zorgen. De Britse kiezer kan zich er in een referendum over uitspreken. Verder zullen leden van het Hogerhuis in de toekomst worden gekozen in plaats van benoemd. Het was voor koningin Elisabeth de 56e keer dat ze de plannen van het Britse kabinet presenteerde. Het is voor het eerst dat hij te maken heeft met een coalitieregering. De verkiezingen van afgelopen weekend in Ethiopië zijn niet eerlijk verlopen. Dat zegt de EU-waarnemersmissie onder leiding van de Nederlandse Europarlementariër Thijs Berman. Volgens Berman waren de verkiezingen voor het parlement wel ordelijk en vreedzaam... maar was de partij van premier Zenawi al bij voorbaat in het voordeel... Die had, in tegenstelling tot de oppositie, de beschikking over regeringsgebouwen van waaruit campagne werd gevoerd. Ook schonken de staatsmedia vrijwel alleen aandacht aan de regeringspartij... die de verkiezingen volgens de voorlopige uitslagen met groot verschil heeft gewonnen. In reactie op de beschuldigingen gingen tienduizenden aanhangers van premier Zenawi... in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa de straat op. Ze riepen leuzen tegen buitenlandse mensenrechtenorganisaties en waarnemers. Om het groeiende personeelstekort in de zorg tegen te gaan... komt er een nieuw type middelbare school bij. Het Zorgvakcollege. Het is een zesjarige opleiding die qua niveau ergens tussen het VMBO en de HAVO ligt. Het kabinet hoopt op net zo'n succes als bij het vakcollege voor techniek. Sinds dat bestaat is de toestroom van techniekleerlingen met de helft toegenomen.